Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Malaysian Airlines heeft de passagierslijst vrijgegeven van vlucht MH17. Op de website van de luchtvaartmaatschappij staan de 283 namen van de passagiers. Ook de namen van de 15 bemanningsleden staan erop. Er zaten 193 Nederlanders in het vliegtuig. Malaysian Airlines zegt dat ze niet alle nabestaanden heeft kunnen bereiken. Familieleden die nog niet bereikt zijn kunnen telefonisch contact opnemen met de maatschappij. En op verschillende plaatsen in Nederland wordt geruild om plaatsgenoten die zijn omgekomen bij de vliegtuigramp in Oekraïne. Gemeenten hebben condoleanceregisters geopend en festiviteiten versoberd. In Vleuten is een stille tocht gehouden voor twee kinderen die zijn omgekomen bij de vliegramp. Hilversum heeft de deuren van een kerk opengezet voor rouwenden. Op sociale media wordt bijna iedere gebruiker wel geconfronteerd met vrienden of familieleden die mensen kennen die in het ramptoestel zaten. Spaanse politie heeft een van de grootste drugsbazen uit Colombia opgepakt. Het gaat om de 40-jarige Hernan Alonso Villa, bijgenaamd de Muis. Hij zou aan het hoofd staan van de militaire tak van een drugskartel uit het noordwesten van het land. De criminele organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor 400 moorden, internationale drugshandel en afpersing. Villa werd opgepakt bij Alicante. Hij had 40.000 euro aan contant geld bij zich. De politie is tevreden over het verloop van de Vierdaagse van Nijmegen. Op de slotavond werden 13 mensen aangehouden. Ernstige zaken zijn er volgens de politie niet gebeurd. De slotdag van de Vierdaagse had vanwege het neerstorten van het vliegtuig in Oekraïne een sober karakter. Om 8 uur werd in de binnenstad van Nijmegen een minuut stilte gehouden. Het weer flink veel zon en flink heet met 30 tot 35 graden, maar ook enkele wolkensluiers. Ook op het strand is het tropisch warm. In het zuidwesten kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Vanavond is het nog lang warm, maar in het zuiden en westen is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen minder heet, met wolken, wat zon en enkele onweersbuien.